7 uur. Mariette Krol met het NOS en lopen wachtlijsten op. Vier op de vijf autisten kunnen met wat begeleiding prima meedraaien in de maatschappij. Maar krijgen ze die begeleiding niet, dan komen ze vaak in zwaardere en duurdere zorg terecht, schrijven de organisaties in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De coalitie heeft nog geen akkoord gesloten met een deel van de oppositie over het belastingplan. De christelijke partijen willen dat éénverdieners worden gecompenseerd, maar de uitwerking van dat plan stuit op weerstand. Over twee dagen stemt de Tweede Kamer over de lastenverlichting van 5 miljard euro. En is er een akkoord nodig om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen. De politie is op zoek naar degene die al maanden, s'avonds en s'nachts... met een sterke laserpen in de cockpit schijnt van vliegtuigen die landen op Schiphol. De afgelopen vier maanden hebben zo'n 100 piloten gemeld dat er laserlicht op hen was gericht. Volgens de politie kan dat tot ongelukken leiden. Vooral in augustus en september is het laserlicht veel gezien. In de VS heeft een jury 106 leden van motorclubs aangeklaagd... in verband met een schietpartij in Waco, Texas. Vijf rivaliserende motorbendes hadden in mei in een restaurant afgesproken om conflicten uit te praten. Maar dat gesprek liep uit de hand. Het kwam tot een schietpartij op de parkeerplaats van het restaurant. En daarbij vielen negen doden en 18 mensen raakten gewond. In Frankrijk is een radicale moslim gearresteerd... die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op een marinebasis in Toulon. De man is op 29 oktober gearresteerd en zit sindsdien vast. Hij zou publiekelijk zijn steun hebben uitgesproken voor jihadisten en banden hebben met een moslimstrijder in Syrië. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden. Het weer bewolkt en wat lichte regen en 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 5 en bij Eembrugge 3 kilometer. En verderop bij Blarikum nog eens 4 kilometer. A6 richting Muiden bij Almere Stad West 3 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij Weidewormer 6 kilometer. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 2 kilometer. A27 Breda richting Utrecht bij Aanvelingen 7 en bij Lexmond 6 kilometer. En op de N247 Horen richting Amsterdam bij Broek in Waterland 3 kilometer.